dagen niet naar huis. In en rond de woningen is bruin asbest gevonden. In sommige woningen vrijwel geen asbestvezels zijn gevonden, in andere wel, soms binnen, maar soms ook buiten op de balkons. Het asbest kwam vorige maand vrij bij de renovatie van een van de flats. Meteen na de ontdekking werden de bewoners in de omgeving geëvacueerd. De Nederlandse diplomaat Maurits Jochems is benoemd tot de hoogste burgervertegenwoordiger van de NAVO in Afghanistan. Als hoogste NAVO-gezant zal Jochems in Afghanistan contacten onderhouden met de Afghaanse regering en met internationale organisaties. Jochems heeft deze functie in 2008 tijdelijk ook vervuld. Een nieuwsfotograaf uit Assen is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat de 21-jarige Dennis V. drie branden heeft gesticht om daar zelf foto's van te maken voor zijn nieuwsite. De fotograaf stak containers, schuttingen en een voormalig garagebedrijf in brand. Daarna ging hij naar huis, wachtte op de melding van de brandweer en ging terug naar de plaats van de brand om foto's te maken. De gemeente Rotterdam zet thuiszorgorganisaties onder druk om meer bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Volgend jaar wordt de thuiszorg opnieuw aanbesteed. De wethouder wil dan vastleggen dat thuiswerkorganisaties 10% van hun totale loonsom besteden aan voormalige werklozen. De regeling is ook bedoeld voor werknemers uit de sociale werkplaatsen. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft het Olympisch toernooi in stijl afgesloten. Van Rijsselbergen, die al zeker was van goud, won ook de medal race. Atleet Churandy Martina heeft zich op de 200 meter eenvoudige geplaatst voor de laatste 16. Ook de andere favorieten, zoals de Jamaicanen Bolt, Blake en Weer, gaan verder. Het weer, Vanavond en vannacht droog, op een enkele bui in de kustgebieden na. Morgen ook nog een enkele bui, verder steeds meer zon. Het wordt morgen 19 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS Short. Dit is Tamara Bruggemaans van de ANWB. De KLPD heeft snelheidscontroles aangekondigd op de A6 tussen Muidenberg en Almere en op de A20 tussen Rotterdam en Gouda. Maar houdt u er rekening mee dat er ook op andere plaatsen kan worden gecontroleerd op snelheid.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 Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam hoeft geen paspoort zonder vingerafdrukken af te geven. Dat heeft de Raad van State bepaald in een voorlopige uitspraak. Sinds 2009 is het in Europa verplicht vingerafdrukken te geven bij de aanvraag van een nieuw paspoort.